9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Minister Verhagen voelt er niets voor om Jan-Peter Balkenende op te volgen als CDA-leider... mocht hij na de verkiezingen vertrekken. Balkenende heeft gezegd dat hij opstapt als hij niet opnieuw premier kan worden. Verhagen zegt in het AD dat hij niet de ambitie heeft om CDA-leider te worden... en dat hij geen kroonprins is... Hij is de derde potentiële opvolger van Balkenende die afhaakt. Minister Eurling stapt voorlopig uit de politiek en ook minister De Jager voelt er niets voor het CDA te leiden. Hij zet over vier jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. De Nederlander die in januari een valse bommelding deed aan boord van een vliegtuig van Arkefly is in Ierland veroordeeld tot ruim twee jaar cel. En daarvan moet hij in ieder geval één jaar zitten. De man was dronken en kreeg met het cabinepersoneel ruzie om de prijs van een flesje wijn. Toen hij riep dat er een bom aan boord was, besloot de piloot te landen in de Ierse stad Shannon. Het vliegtuig moest worden geïnspecteerd en kon pas uren later weer opstijgen en doorvliegen naar de Antillen. De Amerikaanse overheid doet er alles aan om de milieuschade te beperken na het ongeluk met het olieplatform in de Golf van Mexico. Dinsdagavond was er een zware explosie op het platform voor de kust van Louisiana. Het platform kapseisde en zonk. Op zee drijft nu een olievlek van meer dan 10 vierkante kilometer. De autoriteiten maken zich vooral zorgen over de bron onder de zeebodem. Het is onduidelijk hoeveel olie in zee spuit. Het chemieconcern Axo Nobel heeft in het eerste kwartaal 81 miljoen euro winst gemaakt. In dezelfde periode vorig jaar leed het bedrijf nog 7 miljoen euro verlies. De omzet steeg naar ruim 3,2 miljard. Die stijgende omzet is vooral te danken aan snel groeiende markten zoals Azië. Topman Weijers is wel voorzichtig. Hij benadrukt dat de groei moet worden afgezet tegen een zwak eerste kwartaal van 2009.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 Sand in our eyes is upon a cabin cruise to the dunes. A little bit of magic on a carpet ride. Shares are something on you. Beside me, here beneath the blue, my dream of love is gone. Zo snel gaan de caravans die, eh, niet op de Nederlandse wegen. Ze zijn vaak een hinderpaal op de weg. Maar dit was een hele snelle. En daarmee opende het uh, tweede uur van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Ja, dit was een, een, eh, hele snelle uitvoering in een modern jasje. Gestoken door de New York Voices. ik heb er een beetje vreemde hobby. Ik verzamel vaak uitvoeringen van bekende nummers. En heb ik ook gedaan met Caravan. En daarom nog maar eventjes eh, een klein caravanetje. Gespeeld door het combo van John Busson. Nooit van gehoord. Intussen is ook eh, binnengekomen in de studio de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort, Hans Rijmers. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Jij drukte mij een cd in de hand, die heb ik ook meteen gedraaid, maar wie was dat? Dit was Dimitri Bajewski. En die hebben we vier weken geleden in de krocht gezien. Mhm. En voor die tijd kon, we, kon ik daar geen muziek van produceren, want ik had gewoon stomweg geen, geen cd's van hem. Toen de tijd wel in, in Amerika besteld, maar zijn nooit gekomen. En Dimitri Beerski is een buitengewoon aardige man. Dus tijdens het concert heb ik deze cd van hem gekregen. Oh, en eh, eh, iedereen die er geweest is was zeer onder de indruk van zijn spel. nou, dit is dan toch de kans eh, om het nog een keer te laten horen. En dit nummer, overigens compositie van Charlie Parker, dit. En dat heet Collect streepje Ovets streepje 10. Heb jij ervan gehoord, Tom? Voor de, voor, voor de, voor, de, liefhebbers? Voor de, voor de kenners heet dit dus KOT. KOT. KOT. Hey, oh, door, door, oh. door, wie werd hij eigenlijk begeleid? Eh? Door Cedar Walton op bas en eh, Jimmy Cobb drums. En dat zijn niet de minste. En het is op zich al bijzonder dat je eh, op die leeftijd zo speelt. En dat je deze muzikant om je heen verzamelt. Ja, want hoe oud is hij? nog, nog, volgens mij nog geen 20, hè? Jawel, ja? 28. Oh, nou, hij zag er jongen uit. Ja, ja maar zeggen ze van jou ook, Tom. <laughs> Hans, eh, we hebben jou even gevraagd langs te komen in verband met het concert van vanmiddag. ja. Je heb je gistermorgen ook al verteld in ja. eens antwoord, maar dat is dus waarschijnlijk een andere luisterkring. Ja. Dus ja, barst maar los. Er zijn van die weekenden, dan eh, ben je niet weg te slaan met die radio. Ehm, nee, vanmiddag eh, Bart Plateau. En Bart Plateau is toch een van de meest eh, vooruitstrevende en toonaangevende dwarsfluitisten in Europa. Want daar zijn er niet zoveel van. Er zijn meer instrumenten waar, eh, waar een heleboel goede van zijn. Hè, omdat het instrumenten zijn die aanspreken om te spelen. Maar dwarsfluit is toch heel specifiek. En dit is een man die is ongelooflijk goed. Hij heeft in Amerika gestudeerd, onder andere bij Joe Lovano. Nou is dat een tenorsaxofonist. Ja, klopt. Maar om te leren hoe je melodielijnen moet spelen, maakt dat niet uit. Kan dat ook nog bij een pianist. Dat, dat, dat gaat allemaal Zelfs bij een ukulele spelen. Jammer dat de kiloma's er niet meer zijn. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> Maar dit, dit is heel bijzonder. Maar ook, ook hier geldt weer eh, eh, geen muziek van kunnen vinden. Uh, heeft wel cd's gemaakt met zijn, met zijn partner. Dat is een buitengewoon begaafde Russische pianiste. Anna Figarova. Maar wat ik gisteren al zei, dat, dat is geen muziek die representabel is voor hetgeen wat hij vanmiddag gaat doen. Dus dat heeft hij veel zin om te laten horen. het, waar, het eigenlijk, waar je het eigenlijk heel goed mee kan vergelijken is met eh, het, het, spel van uh, Eli Ryerson. Is denk ik drie, vier seizoenen geleden geweest uit Amerika. Is alweer zo lang geleden? En eh, ja, ja, en, en, en, daar Nederlandse van origine eigenlijk. Ja. ja. dan praten we wel over 16 zoveel, maar... Maar goed. Maar goed. We kunnen er gewoon trots op zijn. Ja. Ja. Wordt nog, ook nog een televisieserie over gemaakt, Is dat zo? Ja. Oh, wat leuk. Ja, ze hebben geoefend met de troon en daarna komt die serie <laughs> van dingen. Ja. Die begint ook in, rond die tijd of zo. Dus dat, nee, dat komt helemaal goed. <laughs> Oké. Ja. Maar, even, over vanmiddag. Eh, we zullen eh, haar zo meteen even laten horen, omdat iedereen dan kan uh, beluisteren hoe een, een dwarsfluit in de jazz klinkt. Ja. Maar even over eh, bij Plateau. Ehm, uiteraard het trio van Johan Clement. Ja, met uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. Erik Koger op de drums. Ja, ja, En wat vertelde jij nou over Johan? Hij heeft een bepaald vingerspitsengevoel gekregen. Ja, ja. Hoe komt dat? Nou, <laughs> Johan, is, Johan is tot in zijn vingertop verliefd. En toen heb ik hem gevraagd of dat in zijn spel te horen is. En hij heeft mij beloofd dat hij vanmiddag zijn uiterste best gaat doen. Dus ik ben nou. zeer benieuwd hoe dat klinkt. Want als dat enig verschil geeft, dan gaan wij hier alle drie onmiddellijk pianoles nemen. <laughs> want dan helpt dat. <laughs> Goed, hoe laat begint het concert, eh, Hans, in de krocht? Als gebruikelijk om half drie. En 15 euro entree. En de studenten tot diep in de 60 met een overtuigend verhaal mogen voor 8 euro naar binnen. Dus maar dan moet het wel dus zeer doe je best. Dus wij kunnen wel voor 8 uur naar binnen, eh, Tom. We gaan even naar eh, Eddie Rice aan luisteren in het nummer Camilla. Johanna Loved Me. Ja, uiteraard gespeeld door de alt, eh, saxofonist Paul Desmond. Hij werd begeleid door Jim Hall op de gitaar, Ginny Wright op de bas en Connie Kay op de drums. Opnames alweer uit 1964. Mhm. Dus behoorlijk lang mhm. geleden. Maar nog steeds het aanhoren waard. Wel uit de tijd dat hij dus eh, eh, de Brubeck had verlaten. Ja. ja. Gelukkig. Gelukkig, ja. <laughs> Andere Hans. Wat heb jij nog een eh, cd spelen. Nou, eh, eh, ik vind het Hammondorgel, ik vind het een fantastisch instrument. Jimmy Smith en, en, en Jimmy McGriff. Het, van die heerlijke scheurende B3 Hammonds. Ik heb wel eens gezegd dat Jimmy Smith zijn instrument als een mitrailleur bespeelt. Ja. Tak, ja. Ja, maar dat, dat hoort ook denk ik een beetje. Daar leent het instrument zich ook voor. Hè? En, en zo moet je er denk ik ook mee omgaan. Ja ben geen muzikant, maar ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar dit is een eh, Nederlandse uh, Hammond-organist. En die noemt zichzelf heel toepasselijk Sven Hammond Soul. <laughs> en eh, het nummer wat hij gaat spelen heet Svugalu. <laughs> saw her dancing last night in some cafe. Gee, I haven't seen her since a year ago. And there are so many things I'm dying to know. How did she she seem happy? While they were dancing, did he whisper things in her ear? And tell me, did she seem to welcome his attention? did he appear to be sincere? What was he like? Was he good looking? Was there a smile? she looked bored. Not that I really care. I know our love affair can never be. But how did she look? And did she ask about me? was he like? Was he good looking? Was there a smile up on her face? Or did she look bored? Not that I really care. I know our love affair could never be. But how did she look? And did she ask about me? About mooie ballad over een verlaten geliefde die weten hoe het met zijn ex vergaat. How Did She Look? Gezongen door de Amerikaanse jazzgroener Kevin Mahogany. Did She Ask About Me? Zeer invulbare nieuwsgierigheid. Niet waar, heren? Fantastische muziek om naar te luisteren, Tom. Erg mooi. En zeker op deze zondagmorgen. Juist. Zeker. Eh, Hans, eh, Gisteren heb je ook al verteld dat het programma voor het eh, jazzgebeuren in augustus ja. rond is. Ja. Vertel. Nou, eh, eh, even heel snel. We beginnen met uh, Florian Wempen, aanstormend geweldig talent tenorsax. Daarna Greetje Kouwveld en daarna sluiten we af met Hans Dulver die het dak erachter mag blazen. En dan, Weten de buren dat ook? Nee, maar ik vrees dat ze er heel snel achter gaan komen. Dus die mag eh, de tijd tot één uur vol maken, Maar dit komt allemaal nog uitgebreid in de publiciteit. En natuurlijk moeten we weer op zoek naar sponsors. Dus dat begint dan ook allemaal weer. Ik kijk er weer helemaal naar uit om sponsors te werven. Misschien kan je vanmiddag beginnen. Ja. ja. nee, maar dan... Oh nee, dan, dan, nee, dat vind ik wel een goed plan. Eh, de entree wordt nu 30 eh, euro. <laughs> en, de, en de studenten... Wat hebben we gezegd, Tom? En de studenten gaan in plaats van 8 16 euro betalen. Oké. Ja, nee. Ik vind het een goed... Eh, zeer bedankt, Ton. Ik, eh, ik zal dus, als iemand klacht heeft over de entree, worden ze allemaal naar jou doorverwezen. Dat je het van vast weet. Maar een marzel dat wij student zijn, uh, Tom. Heerlijk, Ja. Ik, ik heb een heel mooi duel gevonden tussen de drummer Buddy Rich. Echt een fameuze man, een, een, blanke drummer. Die, zijn instrumentarium als een idioot kon bespelen. En... Lionel Hampton. Ze zitten elkaar een beetje te treiteren, kan je horen in dat eh, duel. En eh, ze gaan eh, spelen het hele mooie nummer van Ray Noble, namelijk Cherokee. I Left Chicago. Ja, en dat was natuurlijk Terry Kips en Buddy DeFranco spelen Steve Allen. Ja, en hiermee eindigt dan eh, deze CFM Jazz. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandberg en Tom Hendricks. En met als gast eh, Hans Rijmers, die jullie allemaal uitnodigt om vanmiddag om half drie naar de krocht te komen voor opnieuw een jazzconcert.